Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn de afgelopen dag 1169 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Niet eerder werden ergens ter wereld in één dag zoveel coronadoden gemeld. Tot nu toe was het hoogste aantal 969. Dat was op 27 maart in Italië. Wereldwijd is het virus nu bij meer dan een miljoen mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen is in minder dan een week verdubbeld. De Amerikaanse regering maakt binnen enkele dagen nieuwe richtlijnen bekend... voor het dragen van mondkapjes en gezichtsbedekking, zegt vicepresident Pence. Bronnen melden aan Amerikaanse media dat burgers in het hele land dan het advies krijgen... om in het openbaar hun mond te bedekken, bijvoorbeeld met een doek. Professionele mondkapjes blijven uitsluitend bedoeld voor zorgpersoneel. De Wereldgezondheidsorganisatie en ook het RIVM blijven erbij dat de effectiviteit van mondkapjes niet is bewezen. De Duitse gezondheidsdienst veranderde gisteren van koers en zegt nu dat een mondkapje mogelijk toch besmetting kan voorkomen. De videoconferentie-app Zoom heeft excuses aangeboden voor de privacyproblemen van de laatste tijd. Door de coronacrisis heeft de app miljoenen nieuwe gebruikers gekregen. En om die allemaal te kunnen verwerken heeft Zoom steken laten vallen, zegt topman Eric Yuan. Ze zouden, zo zouden gegevens van gebruikers bij Facebook terecht zijn gekomen. De Zoom-topman belooft beterschap, maar vraagt ook begrip... omdat het plotselinge massale gebruik van de app niet was voorzien. De gouverneur van de Italiaanse regio Ligurië heeft op Twitter uitgehaald naar inwoners die weer gewoon de straat op gaan. Hij plaatste er een foto bij van een drukke winkelstraat in Genua. Het lijkt erop dat steeds meer Italianen het zat zijn om thuis te blijven... nu de cijfers over nieuwe coronabesmettingen in Italië dalen. De gouverneur vraagt zich bij de foto op Twitter af... wie van al deze roekeloze mensen echt een goede reden heeft om in de winkelstraat te zijn. Het weer, Minima tussen 0 en 5 graden.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 You love that boy. You're gonna miss that boy. Oh yeah. course has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.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 Er schwebt weit. me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, heart goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no.